Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij luchtaanvallen door Israël op het zuiden van de Gazastrook en de grensstad Rafah... zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen, dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Israël heeft de aanvallen bevestigd. Het land zegt dat ze inmiddels zijn beëindigd. De Israëlische premier Netanyahu gaf vrijdag de opdracht om Rafah te ontruimen. Volgens hem houden leden van Hamas zich daar schuil. Het Israëlische leger zegt dat het twee gijzelaars heeft bevrijd uit Rafa. Een man van 60 en een man van 70. Ze werden op 7 oktober door Hamas-leden ontvoerd uit een kibbutz. Volgens het leger van Israël zijn de mannen gezond. Hamas houdt nu nog 136 mensen gegijzeld, zegt Israël. Demissionair premier Rutte brengt vandaag een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij ontmoet daar de Israëlische premier Netanyahu, de Israëlische minister Gans... en later de Palestijnse minister-president Shtayeh. Bij de ontmoetingen staat een onmiddellijke gevechtspauze in de Gazastrook centraal. De Keniaanse lange afstandsloper Kelvin Kiptoum is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Kenia. De minister van Sport van het land heeft dat bekendgemaakt. Ook de coach van de atleet zou het ongeluk niet hebben overleefd. De 24-jarige Kiptoum was wereldrecordhouder op de marathon. Hij maakte twee jaar geleden zijn debuut. In een spannende finale van het American Football hebben de Kansas, City Chiefs de San Francisco 49ers verslagen. Na verlenging werd het uiteindelijk 25-22. In de halftime show trad Asher op. Hij kwam op met een fanfareband en zong bekende hits als Caught Up en Superstar. Het weer, hier en daar nog wat regen. Verder is het bewolkt. In de loop van de dag geregeld zon met kans op een bui en dan wordt het 9 graden. Morgen meer bewolking met soms wat lichte regen en dan wordt het opnieuw een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het twee gijzelaars heeft bevrijd uit Rafah, een man van 60 en een man van 70. Ze werden op 7 oktober door Hamas-leden ontvoerd uit hun kibbutz. In een spannende finale van het American Football hebben de Kansas City Chiefs de San Francisco 49ers verslagen. Na verlenging werd het 25-22. Dan het weer. Het is bewolkt. In de loop van de dag geregeld zon, maar ook kans op een bui bij ongeveer 9 graden.